Volgens de privacywaakhond is het belangrijk dat die mensen zien dat de Belastingdienst er niet mee wegkomt. Iemand die in zo'n bestand stond en bijvoorbeeld een schuldsanering aanvroeg ja, of een betalingsregeling. Dat werd geweigerd omdat je in dat bestand stond. En die willen ook dat, dat de instantie die hun dat onrecht heeft aangedaan voelen dat dit niet mag en dat dit niet kan. De Belastingdienst kreeg eerder al 2,75 miljoen euro boete vanwege de toeslagenaffaire. De Britse politie heeft opnieuw boetes uitgeschreven aan mensen die aanwezig waren bij lockdownfeestjes. In onder meer de ambtswoning van premier Johnson. Vorige maand kregen al 20 mensen een bon, nu nog eens 30. Volgens Britse media zit ook premier Boris Johnson daarbij. De politie heeft vanochtend in Fasen in Gelderland een man getaserd. Er kwam een belletje over iemand die op een terras zat met op zijn tafeltje een pistool. Toen agenten aankwamen deed de man van 19 volgens agenten niet wat ze hem vroegen. Ze losten een waarschuwingsschot en toen hij nog niet reageerde werd hij getaserd. Zijn wapen bleek een balletjespistool, maar ook die zijn verboden. En de zon schijnt weer en dus zul je de komende dagen misschien wel veel buiten zijn. Ja, heerlijk dat het weer kan. Ja, lekker. Na zo'n regenachtige week, eh, ja. Ja, meteen even lekker bruin worden. En eh, ja, het, het weertje ervoor. Blijven jullie hier de hele dag zitten of... Eh? Ja, zeker wel tot een uurtje of vier. Er moeten nog wat mensen bij komen. Dus uh, ja, wordt gezellig. Ja, dat wordt het vast en zeker. Maar let wel goed op je huid, zegt het RIVM. De kracht van de zon wordt weer sterker en dat zijn veel van onze koude winterhuidjes niet meer gewend. Een verbrande huid kan huidkanker veroorzaken en dat verbranden kan snel gaan, soms wel binnen 20 minuten. Ja, lekker weertje dus. Zonnig, sluierwolken hier en daar. 19 graden in Groningen en 22 in Maastricht. Morgen wat meer bewolking, kans op een bui ook en 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 We hebben op de zolder toch een plekje Papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer zo lief. Een kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie heeft zij? bij in bed te mogen. Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo naïef, een kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld veel mooier zou zijn. Zoveel mooier. mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn ritme van Zandvoort, op 106.9 De Dégage deze could give you some advice I would leave with me tonight The universe must have defined this.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 I need y'all to do me a favor. Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I just been shot down in the bullet. that the old folks used to warn me about. Every day, every I'm in trouble.